spoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In grote deel moeten rekening houden met vertraging. De luchthaven gaat ervan uit dat de overlast recht de rest van de dag aanhoudt. Ook op de weg hebben mensen er last van. Het zicht is op sommige plaatsen al de hele dag minder dan 150 meter. Vanwege de kerstvakantie is het wel rustig op de weg. De mist leidde in de ochtendspits niet tot grote problemen. Turkije en Rusland zijn het eens geworden over een wapenstilstand voor heel Syrië. Volgens het Turkse staatspersbureau wordt het plan voorgelegd aan alle partijen die zijn betrokken bij de onderhandelingen over het conflict. Terreurorganisaties vallen er dus buiten. Het staakt het vuren zou komende nacht moeten ingaan. Bij een brand op het terrein van Gemelot in Geleen zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. De brand begon rond 10 uur vanochtend in een installatie waarin aardolie wordt verwerkt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een man uit Breda en zijn gezin zijn ontsnapt aan een autoongeluk op de A2 bij Eindhoven dankzij hun slimme auto. De Tesla zag enkele meters voor de auto een ongeluk gebeuren en remde uit zichzelf. De bestuurder denkt zelf dat hij het ongeluk niet op tijd zou hebben gezien. Een camera in de auto filmde alles en die video wordt internationaal veel bekeken op internet. En in het eerste jaar waarin datalekken moeten worden gemeld... zijn er 5500 meldingen gedaan. Dat meldt de autoriteit persoonsgegevens aan de NOS. Het gaat dan bijvoorbeeld om vertrouwelijke poststukken... die geopend terugkomen of een USB-stick die is kwijtgeraakt. De meeste datalekken worden gemeld in de gezondheidszorg... de financiële dienstverlening en het openbaar bestuur. Tientallen organisaties kregen een waarschuwing. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld. Het weer, het is dus op veel plaatsen mistig. In het noorden wat zon, het is ongeveer 2 tot 6 graden. Morgen en vrijdag meer zon en een graad of 3.